Levy van Eck met het NOS-journaal. De politie van Sierra Leone roept inwoners van het land op... om te helpen in de zoektocht naar drugscrimineel Jos L... die beter bekend staat als Bolle Jos. Eind vorige maand werd duidelijk dat de Nederlander in Sierra Leone is. Hij was zeer waarschijnlijk te zien op een video van een kerkdienst. Daar stond hij vlak bij de president. L gebruikt in Sierra Leone waarschijnlijk de naam Omar Sherif. Jos L is een van de meest gezochte Europese criminelen... In Nederland is hij eerder veroordeeld tot 24 jaar cel. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend... waarmee hij het onmogelijk wil maken voor transgender vrouwen... om in de VS mee te doen aan sportwedstrijden voor vrouwen. Ook dreigt hij geen visa meer uit te geven voor transvrouwen uit het buitenland... die in de VS een competitie willen meedoen. Dat zou dan ook gelden voor de Olympische Spelen... die in 2028 in Los Angeles zijn. De vermoedelijke dader van de dodelijke schietpartij in het Zweedse Örebro... is een 35-jarige man uit die stad, melden Zweedse media. Over zijn motief is nog weinig bekend... maar volgens een Zweedse krant was zijn aanval gericht op sociale diensten... die zijn uitkering hadden stopgezet. De politie wil dit niet bevestigen. Bij de schietpartij kwamen 11 mensen om, onder wie de schutter zelf. Peurschuim in de uitlaten van auto's in Duitsland was het werk van Russische saboteurs, meldt Der Spiegel. Eind vorig jaar ontdekten bijna 300 mensen in verschillende steden dat de uitlaat van hun auto was dichtgespoten. De daders lieten bij elke auto stickers achter van de Duitse Groenen. Zo ontstond de indruk dat het een linkse klimaatactie was. Der Spiegel schrijft na onderzoek dat de daders Russen waren. Die zouden onrust willen creëren in de aanloop naar de Duitse verkiezingen eind deze maand. Het weer in Flevoland, Utrecht, Gelderland en Brabant geldt code geel vanwege dichte mist.